uur. Christian Bonenbakker met de NOS Journaal. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat het nieuwe bestuur snel vorm zal krijgen en dat de Taliban niet streven naar afzondering. Ze willen juist samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Verder zei de woordvoerder dat de Taliban de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan zullen respecteren, maar wel binnen de sharia. Eerder sprak VN-topman Guterres zijn zorgen uit over de mensenrechten in Afghanistan. Tijdens het vorige Taliban-bewind mochten vrouwen niet werken of naar school. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het Afghaanse leger heeft het land niet kunnen verdedigen, zei minister Blinken bij CNN. En het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Medewerkers zeggen dat Biden een van de komende dagen een toespraak zal houden. Intussen zwelt de kritiek op zijn Afghanistan-beleid aan. Republikeinen vragen zich af waarom de inlichtingendiensten niet hadden voorzien... dat de Taliban na het vertrek van de Amerikaanse troepen zo snel zouden oprukken... waardoor de VS nu hals over kop zijn diplomaten uit Afghanistan moet terugtrekken. Tennisser Roger Federer is opnieuw maanden uit de running. Hij heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. In maart maakte hij nog zijn rentree na ruim een jaar uit de roulatie te zijn geweest door twee knieoperaties. Toen Federer vorige maand op Wimbledon in de kwartfinales werd uitgeschakeld, werd er gespeculeerd dat dat mogelijk het einde van zijn carrière was. Zelf zegt de 40-jarige Zwitser dat hij na zijn operatie weer terug wil komen. Het weer... Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten kan een bui vallen, minima rond 15 graden. Daarna een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien.